1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt omdat hij verdacht wordt van corruptie. De demonstraties zijn al wekenlang aan de gang... en inmiddels leidt ook zijn aanpak van de coronacrisis tot kritiek en meer protest. In het centrum van Jeruzalem was geen toestemming voor het protest... maar toch waren voor de ambtswoning van Netanyahu duizenden mensen op de been... Ook stonden er betogers bij zijn huis in Tel Aviv. In Sint-Michielsgestel in Brabant is een dode man gevonden in een woonhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. De straat was afgezet en er is de hele avond onderzoek gedaan in het huis. De politie wil nog niks kwijt over wie de dode man is en wat de rol van de verdachte is. Ook is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Wel zegt de politie uit te gaan van een misdrijf. In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de Duitse politie zaten daar ook Feyenoord-supporters bij. De Rotterdamse club deed in Duisburg mee aan een oefentoernooi... waarbij geen publiek welkom was. Zo'n 200 hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties. Er werden 60 relschoppers opgepakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer vrij. Feyenoord won het oefentoernooi in Duisburg... door achtereenvolgens Borussia Dortmund en MSV Duisburg te verslaan. Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is afgelopen middag iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere karts betrokken. Toezichthouder NVWA doet onderzoek naar het racewagentje. De kartbaan in Uden mag gewoon open blijven. Het weer in de kustgebieden en in het noorden kan vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts is het zo goed als droog. Ook neemt de wind af. De temperatuur ligt vannacht rond de 16 graden.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 Thought I knew you. Uh huh. Though written in my letters, don't you make me feel any better? not true. No. Now in my secret vision, forget about decisions, girl. I want you. Uh huh. I got to have you near me, girl.